Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Jair Bolsonaro gaat toch niet de oppositie leiden in Brazilië. De oud-president vertrok na zijn verkiezingsnederlaag in december vorig jaar naar Florida... en zou zijn terugkeer groots hebben willen aanpakken. Dat gebeurt nu niet. Wel zegt hij te willen helpen bij het oppositievoeren tegen de huidige president Lula da Silva. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. De brand brak uit tijdens de tocht van de havenstad Zamboanga naar de stad Jolo. Daarna sprongen een aantal mensen uit paniek van de veerboot. Veel van hen konden door de kustwacht uit het water worden gered, maar een aantal verdronk. Zeven mensen worden nog vermist. Mariette Hamer is kritisch op het onderzoek naar de misstanden bij The Voice. Dat rapport kwam gisteren naar buiten. Hamer is regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens haar blijft ook na het onderzoek nog onduidelijk... wie verantwoordelijk was voor het wangedrag bij productiemaatschappij ITV. Er zijn meerdere meldingen van ongepast gedrag gedaan... maar daarmee lijkt niets te zijn gedaan. ITV heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken. Mexico gaat zeker acht mensen onderzoeken... die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de brand in een detentiecentrum. Bij die fatale brand in Ciudad Juárez kwamen maandag 39 migranten om het leven... Agenten en bewakers zouden geen enkele moeite hebben gedaan om tijdens de brand mensen te bevrijden. Er is nog niemand opgepakt, maar volgens de Mexicaanse justitie gaat dat niet lang meer duren. En JA21 moet meer doen om de partij democratischer te maken. Dat schrijven leden en Kamerleden in een brief aan het bestuur. Er zou te weinig zijn gedaan met kritiek en ook moet er een duidelijker koers gevaren worden. De partij gaat erover komende maand in gesprek tijdens een congres. Het weer, deze ochtend meer buien vanuit het westen, met later meer bewolking. In de middag regen, met in het zuidoosten kans op onweer. Wel neemt de temperatuur iets toe naar 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files nog in Noord-Holland. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoop het Badhoevedorp en afrit Haarlem-Zuid. 5 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. En de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. I've been letting you down, down.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 and leather kiss girls and pearls. Hot damn, everybody, let's play. So they promised you a good job. No way. One, two, three, rest. a jet black guy with a hip hop vibe. A white cool cat with a trilby hat.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 Jair Bolsonaro gaat niet de oppositie in bij het Braziliaanse parlement. De oud-president zei eerst zijn terugkeer groot te zullen aanpakken... maar zal nu alleen zijn partij helpen vanaf de zijlijn. De Mexicaanse autoriteiten hebben acht verdachten in beeld voor de fatale brand in Ciudad Juárez. In het detentiecentrum kwamen 39 mensen om het leven door een felle brand. De verdachten zijn bewakers en agenten en kunnen binnenkort een bezoek van de politie verwachten. Het weer regenachtig en bewolkt met later kans op onweer bij 12 tot 16 graden.